Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat het antisemitisme en ook de moslimhaat flink is toegenomen sinds de aanslagen van Hamas in Israël. Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd en worden moslims uitgescholden voor Hamas-aanhangers. Afgelopen maandag deed de Amsterdamse burgemeester nog in een brief een oproep aan het kabinet om een staakt het vuren in Gaza. In Gaza zijn sinds de terreuraanval van Hamas op Israël zeker 12.300 Palestijnen gedood. Dat zeggen de door Hamas aangestuurde autoriteiten in Gaza. Onder de doden zouden 5.000 kinderen zijn. Ook zijn tot nu toe zo'n 30.000 mensen in Gaza gewond geraakt. Exacte aantallen zijn niet te melden, omdat door de zware gevechten niet alle lichamen kunnen worden geborgen, zeggen de autoriteiten in Gaza. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren al duizend fans flauwgevallen... en één fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. De zangeres schreef dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Het Nederlandse elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. Oranje won met 1-0 van Ierland. Wout Weghorst scoorde voor Oranje al in de 11e minuut. Bondscoach Koeman kijkt tevreden terug op de wedstrijd... maar zegt dat er nog wel veel verbeterd kan worden. Frankrijk versloeg Gibraltar afgelopen avond met 14-0... waarvan twee eigen doelpunten van Gibraltar. Dinsdag speelt Oranje tegen Gibraltar. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen.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 I should have been. Mm, I've been lonely. Mm, ah. wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid. Niet daar het me te zeer. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel nou dat.